Drie uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door een brexit zonder afspraken met de EU... kan de Britse economie tot ruim 9 krimpen... blijkt uit nieuwe berekeningen van de regering van premier May. Als het Lagerhuis over twee weken akkoord gaat met de brexit-deal... blijft de krimp beperkt tot bijna 4 Op dit moment lijkt er in het parlement geen meerderheid voor de deal. Bij KPN verdwijnen mogelijk honderden banen... door een reorganisatie bij het telecombedrijf. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog onduidelijk. KPN wil met de reorganisatie 350 miljoen euro besparen... onder meer door meer te digitaliseren en automatiseren. Bij een vorige reorganisatieronde werden er 1500 tot 2000 banen geschrapt. De zes mannen die afgelopen nacht vastgebonden werden gevonden... in een loods in Susteren in Limburg... zijn mogelijk slachtoffer geworden van een overval... op een illegale sigarettenfabriek. Alle slachtoffers komen uit Polen en hebben een verklaring afgelegd op het bureau. De eigenaar van de loods is opgepakt. Agenten werden gisteravond laat door een bebloede man naar de loods in Susteren gebracht. Die was kort daarvoor met een auto dwars door het hek van de loods gereden... en had in paniek aangebeld bij een huis in de buurt. In de rechtbank in Zutphen is een verdachte voorafgaand aan een zitting aangevallen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordzaak. Hij is niet de hoofdverdachte, maar zou wapens hebben geleverd aan de schutter. De man was op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Toen hij vanochtend in de wachtruimte van de rechtbank zat... samen met de nabestaanden van het slachtoffer werd hij fysiek bedreigd. De pakketpolitie wist de rel te sussen... en heeft de verdachte in een aparte ruimte geplaatst. Dat had sowieso moeten gebeuren. Het weer, het is bewolkt en er valt hier en daar wat lichte regen. Bij een stevige zuid- tot zuidoostenwind wordt het tussen de 5 en 11 graden.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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.